Dikter Haak Hark met het NOS Journaal. Op het vliegveld in Rotterdam is vanavond Radko Mladic aangekomen. Het Servische regeringsvliegtuig is een hangar ingereden die daarna werd afgesloten. Mladic wordt naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. De ex-generaal werd vanmiddag in Belgrado op het vliegtuig gezet... om in Den Haag berecht te worden door het Joegoslavië-tribunaal. Mladic wordt onder meer verdacht van volkenmoord in Srebrenica in 1995... tijdens de Bosnische oorlog. In Syrië heeft president Assad een generaal pardon afgekondigd voor politieke gevangenen. In totaal zouden 10.000 gevangenen worden vrijgelaten. De amnestieregeling geldt ook voor gevangenen die lid zijn van verboden politieke partijen, zoals de moslimbroederschap. Op lidmaatschap van die partij staat nu nog de doodstraf. Het generaal pardon zou een poging zijn om tegemoet te komen aan de eisen van de betogers die al twee maanden demonstreren tegen het regime van Assad. Maar volgens waarnemers geldt de amnestie niet voor de duizenden demonstranten die vastzitten. De Europese Commissie lijkt weinig te voelen voor een noodfonds voor Nederlandse komkommertelers. Veel van die telers dreigen in de problemen te komen door de EHEC-bacterie. Staatssecretaris Bleker had gisteren nog op een noodfonds aangedrongen. Bleker mag van de Europese Commissie wel 10 miljoen euro Europees geld inzetten voor telers in de problemen. De Duits-Nederlandse schrijver Hans Keilsson is overleden. Zijn eerste boek verscheen in 1933 in Duitsland. Om aan het naziregime te ontkomen vluchtte hij in 1936 naar Nederland. In de oorlog was Keilsson actief in het verzet. Zijn ervaringen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij onder meer uit in een roman In de Ban van de Tegenstander en een novelle Comedie in Mineur. De twee werken werden vorig jaar in Amerika herontdekt. De New York Times plaatste Kelson op de lijst van de beste schrijvers van de wereld. Hans Kelson werkte in Nederland tot op hoge leeftijd, hoge leeftijd als psychiater. Hij was 101 jaar. Het weer nog vanavond en vannacht opklaringen.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 En eh, we begonnen al eh, met, een, eh, met een muzikaal intermezzo van Natalie Cole. En ook zij gaat op het Noordzee Jazz Festival de opening met een speciale galaavond verzorgen. En dat zal op donderdag 7 juli gaan gebeuren. De vocale jazzlegende Natalie Cole keert maar na liefst 17 jaar weer terug naar Nederland. Ze gaat dan ook die spetterende show geven om het North Sea Jazz Festival in te luiden. Cole maakte haar zangdebuut toen ze 6 jaar oud was en dat gebeurde op een kerstalbum van haar vader Nat King Cole. Na tientallen albums kan wel gesteld worden dat Natalie een fenomeen is. Ze heeft in haar carrière meerdere grote hits uitgebracht. En eh, met Unforgettable With Love uit eh, uitte dus ze een eerbetoon aan haar vader. En dat album, dat stond maar liefst eh, vijf weken op nummer 1 in het jaar 1991. In de Verenigde Staten werden 8 miljoen exemplaren verkocht. Bedachtzaam heeft Natalie ervoor gekozen het succes van dit album niet uit te buiten. Maar zich in plaats daarvan te wijden aan allerlei andere projecten. Zoals haar autobiografie. 2009 verscheen Still Unforgettable. Dit 21ste studioalbum van Cole leverde haar wederom meerdere Grammys op. Ik ben gelukkig in het bezit van de cd Unforgettable With Love, Natalie Cole. En ik ga na, na uh, Route 66 nog een nummer draaien, Unforgettable. unforgettable. That's what you are. Curaçao eh, Vagabundo. En u hoorde dat natuurlijk al, want dat was Toet Stielemans. En ook hij gaat optreden op het Noordzee Jazz Festival op de zaterdag bij een plusconcert. Dus daar moet je wat meer geld voor neertellen. En hij wordt daarbij begeleid door Karel Boulet op de piano en Marcel Schim Scheimer op de bas en Hans van Oosterhout op de drums. Wie eh, ook gaat optreden, als ik het zo gezien heb, is Jury Honing. In elk geval het Metropoolorkest. En ik ga van hem eh, ook iets moois draaien. Elegant People. Images of Washington. Erik Vloeiman zal ook te zien zijn samen met Kite Crash, eh, Colin Benders, dat is een bekende naam natuurlijk, met eh, hip-hop orkest. Ehm, op het Noordzee Jazz Festival op 9 juli. Eh, ja, nu heb ik er eentje voor u klaarstaan. Diana Shore en Pearl Bailey. Pearl Bailey was vandaag uh, jarig geweest. was ze niet in ook 1990 overleden. Eh, hier zijn ze eh, samen eh, met, met het nummer Mac the Knife. is een soort van stand-up comedian versie. Diana Shore zingt het nummer en Pearl Bailey haakt er steeds op in met, een, met wat commentaar. erg leuk om te luisteren. I don't know whether we ought to sing Mac the Knife, though. Why not, honey? It's a great song. Well, I agree. I love the song, but my goodness, it's been done so much. Just because people, you know, they play it over and over again, and they, they don't know, they're trying to figure out what it means. Yeah. I'm with them. I don't know what it <laughs> means either. Well, I tell you what, Donna, you sing it, uh -huh. and I'll explain it. You see, I belong to the teenage set. So oh, you do. <laughs> All right, you better talk plain. Ready? Yep. Oh, the shark has what? Pretty teeth, dear. Uh-huh. And he shows them. Huh, Donna? Pearly white. That's my name, Pearly Me. What's the jackknife? Oh. Has McKeith. This man carries a weapon. And he keeps it. Where? Out of sight. Well, he's scared of the law? When the shark bites. Oh. Drop it down. Well, watch out. The cement's just. Diana Kroll samen met Toets Tielemans. Ehm, met C'est eh, la vie, en rose. Ehm, ja, nu kwam ik vanmorgen eigenlijk nog iets tegen eh, James Sanders en Cojunto. Cojunto, uh, Cojunto dat blijkt een eh, bandje te zijn dat ehm, Mexicaanse, oude Mexicaanse muziek speelt in het zuiden van Noord-Amerika. Ehm, dit, dit bandje is eh, James Sanders en Cojunto. Ehm, die hebben op het Chicago Jazz Festival opgetreden. En eh, ik vond het eigenlijk heel erg leuk klinken. Dus eh, dit wou ik even met u delen. vocalist Kurt Elling, geboren in 1967, probeert tijdens zijn muzikale ontdekkingstocht altijd constant zijn grens te vleggen. En dat doen natuurlijk op zich heel veel muzikanten. Er zijn echter weinig andere jazzvocalisten die kunnen tippen aan de constante hoge kwaliteit van Elling. Met zijn nieuwe album heeft hij wederom een zeer interessante weg ingeslagen. Hoe verder je in je leven komt, des te meer deuren je opent of juist sluit. Het is een stemkunstenaar. En ik ga van hem draaien een optreden wat hij dus vorige keren in, dacht ik, 2007 eh, heeft eh, gehad. Ook op het Noordzee Jazz Festival. En ik zie dat hij er nu ook weer is. En dat hij vooral ook probeert om Sinatra's nummers tot leven te laten brengen. En dat doet hij met de Covers Big Band. Maar eerst maar eens luisteren naar Koert Elling met Pied. I don't know where my gal is Where can she be? What is she doing? I've been looking and searching Asking questions all over town My baby I'm hoping she'll be found I'm on the loose And I you find a girl, boy, hold on tight. Don't let her, don't, don't let, don't let her hold on to that girl tight. ba do ba you doing? Uh-huh. I've been searching and bumping and thumping and asking questions all over town. My baby, I'm hoping she can be found. I'm on the loose, I'm on the outs, I'm on the juice, and I don't dig it. Take my advice, if you find a girl, boy, hold on. Don't let her, don't let her don't let her go, don't let her Hold on to that girl tight Don't let her, don't let her go Don't let her go, don't let her go Don't let her go, don't let her go Hold on to tight Don't let her go Hold on to her, hold on to her Hold on to that guy genieten, die moet er natuurlijk eh, vlot bij zijn. Want op zondag 10 juli gaat hij ook op het Noordzee Jazz Festival optreden. En dit was een zeer populair nummer, maar ik heb ook nummers van Tom Jones gehoord. Waar de jazz ook van afspat. Waar de jazz ook van afspat, dat is B.B.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 Het waterschap Brabantse Delta loost nog steeds vervuild rioolwater in de Westerschelde. Gisteravond werd een breuk in de leiding naar de rioolwaterzuivering gedicht met een noodreparatie. Het waterschap is nog steeds bezig met het testen van het gerepareerde deel. Waarschijnlijk is dat in de loop van de middag afgerond. Pas daarna kan het vervuilde water weer worden gezuiverd. Sinds vrijdagmiddag loopt er ieder uur 3 miljoen liter rioolwater de Westerschelde in. Het veroorzaakt een grote zwarte vlek in het water en stankoverlast overlast voor omwonenden. Bij een NAVO-luchtaanval in de Afghaanse provincie Helmand...